5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Syrische regering is bereid hulp door te laten naar de belegerde plaats Madaya, zeggen de Verenigde Naties. Madaya is in handen van opstandelingen en omsingeld door het regeringsleger. Sinds half oktober hebben de 40.000 inwoners geen voedsel meer gekregen. Sommigen eten nu planten en bladeren van bomen. Deze week viel er ook nog een dik pak sneeuw, waardoor de situatie verder is verslechterd. De man die in Parijs agenten aanviel met een mes had een papier bij zich met erop een IS-embleem en Arabische teksten. De zaak wordt onderzocht door terreurexperts. De aanvaller werd door de politie doodgeschoten. Hij leek ook een bomgordel te dragen, maar die bleek nep. Het is vandaag precies een jaar na de aanslag in Parijs op het blad Charlie Hebdo. De Duitse politie verdenkt een Syrische jongen van 14 die in Nederland woont van betrokkenheid bij een groepsverkrachting. Hij is samen met twee andere Syriërs opgepakt. Ze hadden op oudejaarsavond afgesproken met twee meisjes van 14 en 15 in Weil am Rijn bij de Zwitserse grens. De meisjes werden verkracht in het huis van een van de verdachten. De politie in Keulen was niet opgewassen tegen de chaotische situatie tijdens nieuwjaarsnacht. Dat staat in een intern verslag van de politie. Die nacht werden veel vrouwen aangerand en beroofd op het plein voor het Centraal Station in Keulen. De menigte was zo groot dat de agenten geen overzicht konden houden en niemand konden oppakken. Ze waren zelfs bang dat er doden zouden vallen, staat in het verslag. De gaswinning in Groningen was afgelopen jaar 8 miljard kubieke meter minder dan in 2014. De gaskraan werd gedeeltelijk dichtgedraaid om het risico op aardbevingen te verkleinen. In totaal mocht er in Groningen 30 miljard kubieke meter aardgas worden gewonnen, maar de teller bleef uiteindelijk steken op 28 miljard. Het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. In het noordoosten kan eerst nog natte sneeuw of ijzel vallen. Die gaat vanavond ook over in regen. De vorst verdwijnt dan en vanuit het westen wordt het droog. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rond Amsterdam. Op de A1 van Amsterdam de Amersfoort staat tussen Blaricum en Afrit Bunschoten 9 kilometer file... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Zoeterwoude staat 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Op de A7 Zaandam richting Den Oever tussen Purmerend en Horen 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N302. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag staat voor Amstel Business Park 3 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 Gorkum richting Almere tussen Knobbel en Beeldhoven 5. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoop het Gorkum 8 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A208 Haarlem richting Velsen tussen Sandpoort en de aansluiting met de A22 een half uur vertraging.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 Tot jij mijn liefde Speciaal voor mijn vriendin uit Nieuwegein. Rita, daar komt hij hoor. Van Morrison met Gloria. Happy New Year met Papa Luigi et Amici. Op zondag 10 januari aanvang 5 uur s middags. Papa Luigi et Amici treden op in het Wapen van Zandvoort. Meer informatie, Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein. Entree is gratis en, het is, uh, en de afloop is om 7 uur s avonds. have you right by my side. me squeeze you as tight as I can. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? Well, let me kiss you before I go. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. het Race Radio, alleen op ZFM. Het start zijn voor het nieuwe raceseizoen wordt traditioneel bij de Centex eh, nieuwjaarsraces gegeven. Niet alleen naast de baan wordt het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk, maar ook op de baan is er voldoende spektakel waar de vonken afvliegen. Op zaterdag 9 januari wordt de Syntax nieuwjaarsrace verreden. De wedstrijd vormt de tweede race voor het Syntac Winter Ranch kampioenschap. De nieuwjaarsrace is uniek in Nederland omdat de race deels in het donker wordt verreden. In de Syntex Winter Endurance Kampioenschap kan elke equipe meedoen om de wintertitel. Men hoeft niet per se de snelste auto te hebben. Wel moeten de coureurs strijden om elke seconde om zo de zegen te pakken in de eigen divisie. De toegang tot de Syntex Endurance is gratis. Bezoekers die met de auto naar Zandvoort reizen betalen 7 euro per persoon. Meer informatie? Circuitpark Zandvoort burgemeester van Alverstraat 108. De website is www.cpz.nl Bows and flows of angel hair And ice cream castles in the air and faded canyons everywhere.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 I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't Altijd weer ZFM. Cause he stole a dime For can't you see My love stole a diamond A beautiful diamond To prove Nieuwjaarsconcert Zandvoort organiseert jaarlijks een gratis toegankelijk nieuwjaarsconcert. Ook dit jaar weer gehouden in de Agatha-kerk in Zandvoort. Het concert vindt dit jaar plaats op zondag 10 januari en is gratis toegankelijk. De aanvang van het concert is drie uur middags en om half drie is de kerk geopend. De artiesten die dit jaar optreden zijn... het Zandvoort Mannenkoor onder leiding van Arjan van Dijk... het Zandvoort Vrouwenkoor onder leiding van Ed Wertwijn... De beachpopzingers onder leiding van Arno Westerburger... Muziekschool New Wave, New Wave Haarlem... Nadia Leen en Timothy Todé...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 en op het IJsselmeer staat een harde tot stormachtig zuidwestenwind. Tijdelijk kan het in het noordwesten zelfs stormen. Vooral in het noorden en het noordwestelijk kustgebied... is daarbij kans op zware windstoten tot 110 km per uur. Zeker op de weg kunnen deze windstoten zeer onaangenaam en gevaarlijk zijn. In de nacht neemt de wind geleidelijk af... en is de meeste neerslag via het noordoosten vertrokken. Er zijn brede opklaringen en in het noordoostelijke provincies dalen de wegtemperaturen tot onder het vriespunt. Bevriezing kan daar op verschillende plaatsen gladheid veroorzaken. Dus ook vanavond en vannacht in het noordoosten oppassen en als je op de weg gaat. Een positief punt, tegen bevriezing werkt strooien beter dan tegen ijzel. Vrijdag neemt de temperatuur rap toe en verdwijnen uiteindelijk de gladheidskansen. Overdag en is het droog, tot schijnt de zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 6 en de 8 graden... en de zuid-zuidwestenwind is matig boven land. Aan zee of in het IJsselmeer waait het vrij krachtig. In de avond is vooral in het noordwesten kans op regen. Het weekend verloopt wisselvallig. Er waait een stevige zuid-zuidwestenwind... en de temperatuur loopt op tot een graad of 9. Ook begin volgende week is het vrij zacht en de herfstachtig weer. Op lange termijn neemt de kans toe op een wat frissere weertype met een maximum rond de 5 graden en de kans op buien met wat natte sneeuw. Softly and tenderly Jesus is called calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for deze week is het een week op de afhaalkalender van de grijze afvalbakken. Zet dus op de dag dat u aan de beurt bent de grijze container buiten en niet de groene. In de periode vlak na de feestdagen worden de grijze rolcontainers twee weken achter elkaar geleegd. Dit in verband met de vele afvalmateriaal en de vuurwerkoverblijfselen. Normaal wisselen groene en grijze elkaar wekelijks af. Alleen de grijze afvalbakken worden deze maal geleefd.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 Soms werd die hand zelfs op hun rug gebonden. In Engelse boeken heb ik wel eens afbeeldingen gezien van schoolbanken met een speciale constructie waarin de linkerhand kan worden vastgezet. Na de Tweede Wereldoorlog werd linkshandigheid in toenemende mate toegestaan op school. Van Ruiten, het onderwijs veranderde. Er kwam meer aandacht voor de individu. Maar ook praktisch gezien was het niet langer nodig om met rechts te schrijven. Linkshandigen gingen met hun hand over de inkt van de pen heen... en lieten daardoor vegen achter in hun schrift.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 Glaskunstenaar Kuil in Bergen. De Zandvoortse kunst, glaskunstenaar Ellen Kuil is een van de 30 kunstenaars die in, België in Bergen te bewonderen zijn. Op de expositie Typical Dutch. De tentoonstellingen in Gallery en Art Café Rogier Jonk, plein nummer 7 te Bergen, loopt tot en met 1 februari. Dezelfde Ellen Kuil is ondanks lid geworden van de Zandvoortse kunstgroep Zand. De groep is zeer blij met de komst van Kuil... want haar sfeervolle werk past naadloos aan bij de doelstelling van Zand. Afgelopen maandag is in heel regio Kennemerland het testalarm om 12 uur niet afgegaan. De reden hiervoor is een technische storing. Normaal gesproken is op de eerste maandag van de maand een test voor de apparatuur. De technische storing wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Om te controleren dat alles weer goed werkt, wordt er een stille test gehouden. Inwoners van de regio Kennemerland merken niets van deze stille test. Het eerstvolgende hoorbare testalarm is op maandag 1 februari om 12 uur... meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland. Hey jeugd van Nederland, denk nou niet dat jullie lekkertjes bennen... Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen, ja, ja, ja, ja. Wie voelt er iets voor een commune, wie niet? Verdwenen zijn de seksteboes. Je doet maar wat je wenst, meid. Ik vind zo'n juffrouw in een doorkijkbloes een zegen voor de mensheid. Maar het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Zolang er leven is, is er hoop. En doop. Marihuana kan geen kwaad, beweren de heren doktoren. Een beetle die aan de hashis gaat, is heus nog niet verloren. Nee, het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. En dat het mijn hippe vogels zijn, dat zullen ze weten. Zo ken ik ook een kunstenaar met haar tot op zijn schouders. Hij is al 45 jaar en hij leeft nog van zijn ouders. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Weg met orde en gezag. Alles mag vandaag de dag. Ik zie wel eens foto's in de lach. En denk dan bij mijn eigen. Hoe durft een mens vandaag de dag nog kinderen te krijgen? Nee, zal je kind maar wezen. Yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het zal je kind maar wezen. mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik kreeg net de opmerking dat ik niet zo soepel ben meer in de heupen... maar dat klopt, dat is ouderdom. ZFM vervolgt de uitzending met de ZFM in de avond... een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur... gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio.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 een vloed van rust waarbij u eventuele stress weg Samenstelling en presentatie is in handen van Charles Duif. Genoemd reden dus om te blijven luisteren naar ZFM... de lokale omroep van Zandvoort. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag.